Zitten we weer in het tweede uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Op deze prachtige zondag met dit toch wel, uh, Cor. Dit jazzprogramma maken we toch wel weer met heel veel plezier. Ja. Goed, ja, eh, Rijn de Graaf trio bestaande uit uh, Koos Riersen op de bas en Erik Ineke op de drums. Geen onbekende, in, ook in Zandvoort niet. En uh, ze hadden als gast Conte Condoli op de trompet en Bob Cooper op de tenor. En eh, ik kan u vertellen, Conte Condoli, een van mijn favoriete trompetisten. Jammer genoeg eh, weinig als solist en weinig als, altijd als, ja, in grote orkesten spelend. Maar dit was toch wel een bezoek. trouwens, deze opnames zijn ook gemaakt in, in Groningen. En ja, fantastisch. Goed, Cor, we zitten alweer in het tweede uur. wat heb jij neergelegd? Ik heb een eh, stukje muziek eh, neergelegd van Alan Harris met het Metropoolorkest. Mm En het is een bekend stukje om eh, zachtjes op te bouwen naar grotere orkesten. Het stukje heet Smoke Gets in Your Eyes. Ah. me how I knew my true love was true. I, of course, replied something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaff them and I gaily laugh to think they should doubt my love. Yet today my love has flown away I am without my love. Now, laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. was dus het stukje Indian Summer. Nou, dat ziet er vandaag ook zo uit. Hè? Alle gekleurde bomen en een mooie zon. Ja. Het werd gespeeld door eh, Piet Noordijk. Dat is een, ook een heel bekend eh, saxofonist. En het orkest was weer het Metropoolorkest. Een oude baas, hè? Een heel oude baas. maar, hij, hij, eh, hij, heeft hier eigenlijk wel eens in Zandvoort ja. gespeeld? Oké, die heb ik dan gemist. Ja. Goed. <clears throat> nou, wie ook in Zandvoort gespeeld heeft, is namelijk uh, Sjoerd Dijkhuizen op de, op de tenor. Samen met de trio eh, Johan Clement. Groot succes. Zijn weinig cd's van hem. Ik heb er toch één gevonden. Hier samen met eh, Simon Richter, op de, ook op de tenor. Hij wordt begeleid, ze worden begeleid door Kees Slinger op de piano. Frans van de Geest op de bas. En Erik Ineke op de drums. Luistert u naar het door Cannibal Adderley geschreven Was Bath. luisteraars, dit was natuurlijk, eh, eh, hoe heet het? Wabash. Wat het ook mogen betekenen. En dat was, natuurlijk heb ik deze eh, gedraaid omdat ik eindelijk eens een stukje muziek van Sjoerd Dijkhuizen ten gehore wilde laten brengen op deze fantastische ZFM Jazz Zender. Op deze prachtige zondagmorgen. Iedere zondag tussen 10 en 12 uur. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Cor, wat heb jij neergelegd? Ik heb een stukje muziek neergelegd van Koert Elling. En Nooit van gehoord. Dat dacht ik wel. En het nummer is getiteld In the Wine Light. Gaan we naar luisteren. and soft delight. Smooth and mellow, feeling how we move so right. We're letting the time go and taking it nice and slow. the wine light Lazy and through this all night flight Higher and higher, baby Touching you is second sight We're over the rainbow it's time to let it flow. Baby, you're my lover, no other I'd ask to stay and make a hideaway with me, dreaming in burgundy. Looking out the window at the universe, a starry array, we can say everything's okay, you see, as long as you're here with me. We can leave the world or make it go. We can lose it in the undertow. If you say it's true, then we can push it away. As long as you stay, whatever you say, please, baby, just stay and let this wine light color every look tonight feel the love grow and let our spirits reunite. We never will let go until we own away Just as long as you stay Baby, whatever you say Please, baby, just stay Let this wine light Color every look tonight Feel the love grow Let our spirit reunite. And never will let go until we all. just sleep closer to the fire. And I don't want a woman who wants to make me blue. I want a woman, a woman just like you. There's something about that woman keep me up all night. Talking to myself and howling at the moon. There's something about that woman makes me crazy as a loon. I want a woman, a woman just like you. corduroy boots and cut off jeans and a Mona Lisa smile. Delicious imperfection as the spice. I don't need another woman gonna play me for a fool. I need a woman woman just like als de luisteraars goed geluisterd hebben... dan hebben ze de titel van het liedje wel eh, een paar keer gehoord. Hè? Een woman just like you. Ja. En de, de zanger was meneer Curtis Sticker. Ah, die, eh, die we er straks ook nog een stukje hebben ja, laten horen. Ja, daar waren mee begonnen, maar toen viel het nieuws ja, ja, ja, ja, nou, het zijn, het het zei zo. hey, ik heb eh, toch nog een Nederlandse band heb ik, uh, heb ik, uh, uitgekozen vanmorgen... op deze prachtige zondagmorgen... Hij bestaat jammer genoeg niet meer, namelijk, en dan heb ik het over de Diamond Five. Ja? In de jaren uh, 60, 70 vuuroren maken in, in Amsterdam. En niet alleen daar, maar overal. Met eh, fantastische muzici, zoals eh, op de piano Kees Slinger, Kees Smal op eh, trompet, flugelhorn en kleptonbronnen, wat hij speelde. Harry Verbeek op de tenor, Jack Scholz op de bas en Johnny Engels op de drums. John Engels die trouwens de zevende komt spelen in De Krocht. En eh, dat wordt natuurlijk weer 7 november. En dan, en dan, zijn we er natuurlijk weer. Goed, ik heb een stuk uitgekozen van dit eh, voortreffelijke orkest. Een stuk van Ruud Bos en dat heet Tuli. Luistert u naar de Diamond Five. luisteraars, en zo zitten wij eh, met Stan Cats. U houdt het niet voor mogelijk. Eh, in eh, het stuk I'm Late, I'm Late zitten we in de laatste minuten van dit jazzprogramma... op deze prachtige zondagmorgen, gepresenteerd door Hans Sandberg en Cor van Koningsbrugge. deze plaat dragen we natuurlijk op aan onze grote jazzliefhebber Hans Rijmers... die hier dit, dit soort muziek altijd wel weet te waarderen. Goed, luisteraars, ja... Ik hoop dat u met veel plezier naar ons programma geluisterd heeft. En uh, blijf u lekker luisteren naar de radio. Of ga anders erop uit in Zandvoort.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 Volgens de marechaussee is hij overleden in het toestel na de landing. Een van zijn bekendste nummers is Everybody Needs Somebody to Love, dat een klassieke werd nadat het werd gezongen door de Rolling Stones en de Blues Brothers. Solomon Burke was 70 jaar. De reisplanner op de internetsite van de NS werkt niet. Juist vandaag rijden veel treinen anders dan normaal. NS en ProRail testen een speciaal schema dat ze willen gebruiken bij extreem winterweer. De NS adviseert om tijdelijk de site 9292ov.nl te gebruiken. Door de proef treinen vandaag op andere tijden, zijn reistijden soms langer en moeten vaker worden overgestapt. Staatssecretaris Bijleveld van Koninkrijksrelaties zegt dat ze trots is op de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Ze hoopt dat Curaçao en Sint Maarten gaan werken aan zaken als verbetering van het onderwijs en de sociale zekerheid. Om zes uur Nederlandse tijd zijn de eilanden zelfstandige landen geworden. Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn nu bijzondere gemeenten van Nederland. Een tv-presentator uit Nieuw-Zeeland heeft ontslag genomen nadat hij herhaaldelijk grappen had gemaakt over een Indiase burgemeester, Sheila Dixit. De presentator sprak haar naam uit als Dick Shit en kreeg de slappe lach. Hij zei ook dat de term shit heel toepasselijk is voor iemand uit India. De Indiase regering heeft officieel bezwaar gemaakt bij Nieuw-Zeeland en noemt de uitspraken racistisch. Rafael Nadal heeft de Japan Open gewonnen. De Spaanse tennisser was in twee sets te sterk voor de Fransman Monfils. Het werd 6-1 en 7-5. Voor Nadal, de nummer 1 van de wereld, is het zijn